Dat komt doordat in die onderzoeken alleen mensen zijn meegerekend... die binnen de afgesproken geluidscontouren rondom Schiphol wonen. De elf slachtoffers van de aanslag op de synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh gisteren waren oudere gelovigen. Ze waren tussen de 54 en 97 jaar oud. Bij de schietpartij raakten ook zes mensen gewond. De dader gaf zich na een vuurgevecht met de politie over en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De man van 46 wordt beschuldigd van moord, poging tot moord, zware mishandelingen en etnische intimidatie. Het kabinet van Sri Lanka is vrijdag ontslagen vanwege een moordcomplot. Volgens president Sirisena was een minister betrokken bij een plan... om zowel hem als een voormalige minister van Defensie om het leven te brengen. Het ontslag van het kabinet heeft het land in een politieke crisis gestort. De ontslagen premier beschouwt zichzelf nog steeds als de wettige premier van Sri Lanka. In de eredivisie heeft Ajax de klassieker tegen Feyenoord gewonnen. In de arena werd het eenvoudig 3-0... nadat Feyenoord-verdediger Jerry St. Juste... al in de 16 minuut met een rode kaart van het veld was gestuurd. Utrecht won in Tilburg met 1-0 van Willem II... en Vitesse versloeg eerder vanmiddag in eigen huis Fortuna Sittard met 2-1. De WTA-finals in Singapore zijn gewonnen door tennisser Jelina Svitolina. De Oekraïense tennisser versloeg Sloane Stevens uit de Verenigde Staten in drie sets. Svitolina schakelde gisteren in de halve finales Kiki Bertens uit. Het weer in de loop van de avond en nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe... en kan er later ook wat lichte regen vallen. In Limburg mogelijk wat natte sneeuw. De temperatuur daalt naar 3 tot 0 graden. Morgen is het bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog bij 6 graden. Dit was het in Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat file tussen Lelystad en Knopend Almere...